Raymond Seré met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau komt rond 8 uur vanochtend met ramingen over de economische groei en het begrotingstekort. De cijfers worden door Politiek Den Haag met spanning tegemoet gezien, omdat het kabinet die cijfers gebruikt om te bepalen hoeveel er de komende jaren wordt bezuinigd. Maar veel economen onder wie CPB-directeur Teulings vinden extra bezuinigingen niet verstandig, omdat die Nederland dieper in een recessie zouden duwen. De activiteit in de Nederlandse industrie is in februari toegenomen na een lichte krimp in januari. De inkoopmanagersindex van Navy kwam in februari uit op een stand van 50,3. Dat is de hoogste stand in zes maanden. Een uitslag lager dan 50 duidt op krimp in de sector, een score hoger dan 50 op groei. In het middenwesten van de Verenigde Staten zijn zeker twaalf doden gevallen door tornado's. In Harrisburg in Illinois vielen zes doden. Door het natuurgeweld werden daar ruim 300 huizen vernield. Er werden windsnelheden gemeten van 270 km per uur. In Missouri vielen drie doden en ook in Tennessee kwamen drie mensen om door het natuurgeweld. De slag om de Syrische stad Homs lijkt de eindfase te zijn ingegaan. Tanks en militairen van het Syrische leger zijn de wijk Baba Amr binnengetrokken gebouw voor gebouw wordt uitgekampt. Babar Amer geldt als het bolwerk van het verzet in Homs. De CAO-onderhandelingen tussen de politievakbonden en minister Opstelten zijn opnieuw vastgelopen. Volgens de ACP heeft de minister ondanks eerdere toezeggingen te weinig ruimte geboden om verder te onderhandelen. De bonden dreigen met gezamenlijke acties. Ze hebben een laatste ultimatum gesteld dat op maandagmiddag afloopt. Als er dan geen goed bod op tafel komt, volgen er acties. Nederland elftal heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland met 3-2 gewonnen. Nederland kwam op een voorsprong van 2-0 door doelpunten van Robben en Huntelaar. Engeland kwam in de slotfase nog langzij, maar Robben scoorde in de extra tijd de winnende treffer.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 years Held back the pain behind my tears For my father to come find me like he said And in that time I was alone So many years without my home I made brothers of a different kind just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be a hero to the masses, to those born without chances. There's everyone deserves. I know there's greed and there's corruption. I've seen death and mass destruction, but I'm telling you that I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will should go on without the help of my soul. And I will not be commanded.